4 uur. Dit is Maud met het NWS Journaal. De luchtvaartmaatschappij zegt dat de drukte van de afgelopen weken miljoenen heeft gekost. Het bedrijf reageert op de aankondiging dat Schiphol meer beveiliging gaat inzetten. De luchtvaartmaatschappij heeft daar al eerder om gevraagd... en noemt het zuur dat Schiphol nu pas wat gaat doen. Volgens KLM zijn de urenlange wachttijden in de afgelopen vakantieweek... slecht en frustrerend geweest voor alle passagiers. Bij een schietpartij in Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt. Ooggetuigen hebben tegen RTV Rijnmond gezegd dat kort na de schietpartij... een gewonde man bij de ingang van een ziekenhuis uit een auto is gezet. De wagen reed daarna hard weg. De andere gewonde zou met een ambulance zijn afgevoerd. De politie heeft meerdere mensen opgepakt, maar wil verder niets kwijt. In het noorden van Iran zitten enkele tientallen mijnwerkers vast onder de grond... na een explosie in een kolenmijn... Volgens het Iraanse staatspersbureau zijn het er zeker 40. Er zijn zeker twee doden. Er is een reddingsoperatie aan de gang, onder meer met helikopters. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Volgens Iraanse media gebeurde het terwijl twee ploegen mijnwerkers elkaar aflosten. Israël verlaagde bijdrage aan de Verenigde Naties met zo'n 900.000 euro. De regering heeft hiertoe besloten omdat de VN-cultuurorganisatie UNESCO een resolutie heeft aangenomen waarin kritiek geuit wordt op Israël. In de resolutie, die was ingediend door Arabische landen, worden onder meer de opgravingen door Israël in Oost-Jeruzalem bekritiseerd. Premier Netanyahu spreekt van een absurde resolutie en zegt dat de systematische bemoeienis met Israël een prijs heeft. Het weer vanuit het oosten buien en daar is ook kans op onweer. Vanavond en vannacht een stevige wind. Morgen is het bewolkt en later op de dag valt in het noorden regen bij hooguit 14 graden. Op bevrijdingsdag en in het weekend meer zon en geleidelijk warmer. En dit was het. ZFM, verkeersupdate.